Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is voor starters ietsje makkelijker om een huis te kopen. Eerst deed nog 40% van alle mensen die een huis kochten dat voor het eerst. En nu is dat gestegen naar 45%. Dat heeft verschillende redenen, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. We zagen enerzijds natuurlijk eh, dat de prijzen wat gedaald zijn in de afgelopen kwartalen. Eh, en daartegenover stond dat ehm, starters ook wat ruimere leennormen hebben. Maar dat ze ook vaker wat eh, sterkere inkomensstijging hebben gehad. En dat maakte dat die woningen ook wat meer binnen bereik kwamen. Met name voor stellen. Ja, want voor starters in hun eentje is het nog steeds heel lastig om met een gemiddeld inkomen aan een huis te komen. Zweden staat met één been in de NAVO. Lang hield Turkije dat tegen, omdat volgens dat land Zweden onderdak biedt aan terroristen. Maar gisteren kwam de NAVO-baas onverwacht met nieuws, zegt correspondent Ardi Stemerding. Jens Stoltenberg die benadrukt dat eh, Zweden en Turkije samen kunnen optrekken in de strijd tegen terrorisme. Het parlement van Turkije moet wel nog akkoord gaan voordat Zweden ook echt lid kan worden. Bij een brand in een huis in Almelo is vannacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer moest met brandwonden naar het ziekenhuis. Ook is er zoveel schade aan de woning dat de drie andere bewoners voorlopig niet meer terug kunnen. Zij moeten ergens anders slapen. sinds 1 juli betaal je een toeslag voor wegwerpplastic... bij het afhalen en laten bezorgen van eten. De overheid hoopt zo dat er minder plastic gebruikt wordt. Maar wat blijkt na een rondgang van de NOS... nog lang niet alle winkels rekenen die plastic toeslag ook echt... Dat vindt deze klant niet per se een probleem. Ik heb besteld en ik heb betaald. Eh, en of hij het heeft doorberekend, weet ik eigenlijk niet. Nee, het zit er nog niet bij, zag ik hier. Oh, nou heb ik geluk. <laughs> ja, dan bof ik. Dan smaakt hij vast lekker nou. Het zijn vooral kleinere zaken die de prijzen nog niet hebben aangepast. En het weer nog. Vanochtend een mix van grijs met ook behoorlijk wat zon. Later trekt het steeds meer open, al zijn er ook wel stapelwolken. Het wordt 24 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad, 4 kilometer file tussen Hoorn en Purmerend Noord. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. beginning songs. Your You is my life? No deception, only happiness. Getting higher with the party.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 Starters maken langzaam wat meer kans op de woningmarkt. Eind 2021 kocht nog 40% van de huizenkopers voor het eerst een huis. Inmiddels is dat gestegen naar 45 procent. Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. In Almelo is vannacht iemand gewond geraakt bij een brand in een woning.